Sinds kort mogen verdachten al bij het eerste verhoor een advocaat raadplegen... waardoor de druk op de gratis rechtsbijstand is toegenomen. Justitie is bang dat er niet genoeg geld is om die prodeo-advocaten te betalen. De Vereniging van Strafrechtadvocaten zegt dat veel goede advocaten... geen rechtshulp meer willen geven voor de helft van het huidige bedrag. President Widodo van Indonesië wil dat de politie optreedt tegen daders van aanvallen op religieuze minderheden. Gisteren werden op Java drie kerken in brand gestoken en afgelopen weekend werden leden van een islamitische secte belaagd. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Normaal treedt de politie in Indonesië nauwelijks op tegen deze aanvallen op niet-islamitische gelovigen. De kritiek leidde op toen beelden werden uitgezonden op tv waarop te zien was hoe de drie secteleden werden doodgeslagen... De president heeft nu gezegd dat hij wil dat de daders van deze lynchpartijen in Indonesië worden opgespoord. Afgelopen jaar zijn wereldwijd 79 mensen aangevallen door haaien. Dat is volgens onderzoekers in Florida het hoogste aantal in 10 jaar. Bijna de helft van de slachtoffers viel aan de zuidoostkust van Amerika. Daarna volgen Australië met 14 aanvallen en Zuid-Afrika met 8. Opvallend was de haaienplaag bij de kust van Egypte in december... waarin vijf dagen vijf mensen werden aangevallen. Eén vrouw kwam daarbij om het leven. In totaal werden afgelopen jaar zes mensen gedood door een haai. Volgens onderzoekers zijn haaien niet gevaarlijker geworden... maar brengen mensen steeds meer tijd door aan het strand. Het weer, eerst nog grijs en nevelig, later bijna overal zon. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 9 in Limburg. Dit was het...